Kees met het NOS-journaal. De Griekse president Papoulias doet morgen een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukte drie pogingen om een kabinet te vormen. Als dat weer mislukt zijn er waarschijnlijk volgende maand verkiezingen. De druk op Griekenland neemt toe. De voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, zei dat de Grieken beter uit de euro kunnen stappen als ze hun verplichtingen niet willen nakomen. PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte hem in het katshuis heeft bedreigd en geïntimideerd. Toen het overleg in een moeilijke fase verkeerde was het gedrag van Rutte zeer intimiderend en een minister-president onwaardig, zei Wilders in een vandaag. Rutte wilde gisteren in Pauw en Witteman niet ingaan op de letterlijke woorden van zijn woede-uitbarsting, maar gaf toe dat hij een zwak moment van boosheid had. In verschillende plaatsen in Nederland vieren fans van Galatasaray dat hun voetbalclub voor de 18e keer kampioen van Turkije is geworden. In veel steden rijden toeterende auto's. In Den Haag waren wat kleine schermutselingen toen de politie een weg wilde vrijmaken. In Istanbul was het een tijd lang onrustig. De politie zette traangas in om fans in de hand te houden. Van de kandidaatlijsttrekkers van het CDA is Henk Bleker veruit het meest omstreden. Volgens een peiling van Ipsos Synovate wil 37% van de CDA-kiezers beslist niet dat hij lijsttrekker wordt. Net als in andere peilingen is CDA-fractieleider Van Haarsma Buma de favoriet bij Ipsos Synovate. Hij krijgt bijna 30% van de huidige en potentiële CDA-kiezers achter zich. In Duitsland heeft Borussia Dortmund na de landstitel ook de beker gewonnen. In de finale in Berlijn werd met 5-2 gewonnen van Bayern München.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 Both kinda buzz, double into the spot when I'm like, come on, go, don't you dare stop. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump and grind. We jump smoke, till we out of time with Tino.